nieuws van 3 uur. Dit is Renate Eef in zijn op een hoger niveau volgen. Staatssecretaris Dekker wil dat scholen meer maatwerk gaan leveren. Volgens hem past niet elk kind precies in het vakje VMBO, HAVO of VWO. Als een VMBO-leerling bijvoorbeeld goed is in talen... mag deze Engels ook op HAVO-niveau volgen. En op het diploma moet straks ook te zien zijn... wanneer een leerling een vak op een hoger niveau heeft gevolgd. Losse vakken op een hoger niveau volgen kan nu al wel, maar volgens Dekker gebeurt nog veel te weinig. Andersom geldt het overigens niet. Een scholier mag het slechtste vak niet op een lager niveau doen. Een van de onderhandelaars bij de gesprekken over een doorstart van VND wil verder onderhandelen. De vertegenwoordiger van de eigenaren van tien panden zei in Nieuwsuur dat de gesprekken zijn stuk gelopen op tijdsdruk en miscommunicatie. Volgens hem kunnen de partijen eruit komen als ze weer om tafel gaan zitten. Alle partijen zitten dicht bij elkaar, zegt hij. De andere partijen hebben nog niet op de oproep gereageerd. De curatoren trokken gisteren de stekker uit de gesprekken over een doorstart. Het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Marco Rubio heeft een pijnlijk foutje gemaakt in een tv-spotje. Terwijl de voice-over vertelt dat het opnieuw ochtend is in Amerika, is een skyline van een stad te zien. Maar dat is geen Amerikaanse stad, maar het Canadese Vancouver. Voor het filmpje is archiefmateriaal gebruikt van een Canadese filmmaker. Rubio staat derde in de peilingen in de race om de kandidatuur voor de Republikeinen, achter Donald Trump en Ted Cruz. Het weer, vannacht koelt het af van min 3 aan zee tot min 8 in het oosten van het land.